Ook heeft hij moeite met de verharding van het PVV-standpunt over de islam. Een paar weken geleden verliet een Gelders statenlid de partij van Geert Wilders al. Beiden sluiten zich aan bij de Partij voor Nederland. Bij een bomaanslag in Jemen zijn tientallen slachtoffers gevallen. Er zouden zeker 30 doden zijn gevallen en minstens 40 mensen raakten gewond. De bom in een geparkeerd busje ontplofte bij een politieopleiding in de hoofdstad Sanaa. De meeste slachtoffers zijn studenten. De klap was in een groot deel van de stad te horen. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de aanslag lijkt het werk van Al-Qaeda, die in Jemen geregeld zulke terreurdaden pleegt. Shell in Nigeria betaalt de bewoners van een dorp in de Nigerdelta 70 miljoen euro voor de schade door olielekkages. In 2008 lekte door bedrijfsongelukken twee keer olie weg uit Leidingen. Het olieconcern zegt dat er een schikking is getroffen. In Nigeria eisen meer dorpen compensatie van Shell. Het olieconcern zegt niet verantwoordelijk te zijn voor alle lekkages in de delta. Een Indonesisch bergingsteam heeft in de Javazee het staartstuk gevonden van het gecrashte Air Asia-toestel. De vondst is belangrijk omdat de zwarte doos met technische gegevens en de gesprekken in de cockpit meestal in het staartdeel zit. Het toestel van Air Asia stortte elf dagen geleden in zee met 162 mensen aan boord. Tot dusver zijn zeker 40 lichamen geborgen. Het weer droog, flinke periode met zon. wordt 5 tot 8 graden. Vanaf morgen is het erg wisselvallig. Morgen regent het vaak. Vrijdag en zaterdag gaat het hard waaien. En wordt het met ruim 10 graden erg zacht. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. En richting Amsterdam bij knooppunt Maardenberg 3 op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is bij knoop het Oude Rijn de verbindingsweg naar de A12 richting Den Haag nog altijd afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan vanaf knoop het Everdingen omrijden via Houten. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 2 kilometer. A10 de ring van Amsterdam tussen Osdorp en de afrit Rij 3 kilometer... Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Noodorp, 7 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Hagenstein 2 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht op de A27 bij Utrecht Noord 2 kilometer.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 Forget him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. safe, cause you never caved, you never will. You hope the world will take care of business when Kony the made him famous. But how the world is taking care of business when Kony is around and free.